Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar klachten over de trage aansluiting van gas, elektra en water bij nieuwbouwhuizen. Dat zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Door een tekort aan technici worden huizen weken tot maanden later aangesloten op het water, gas en elektriciteitsnetwerk, zegt de vereniging Eigen Huis. Daardoor krijgen kopers de sleutel veel later dan gepland. De minister vindt het zorgwekkend. Het onderzoek van de ACM moet duidelijkheid geven over de oorzaken van de vertraging... en leiden tot mogelijke oplossingen. Twaalf bemanningsleden van een Gronings vrachtschip zijn in Afrika gegijzeld door piraten. De gegijzelden zijn geen Nederlanders. Waar ze wel vandaan komen wil de Groningse rederij Forest Wave niet zeggen. Het schip werd vlak voor het binnenvaren van een Nigeriaanse haven geënterd. Het is onduidelijk hoe het met de twaalf gaat. Prostituees die willen stoppen met hun werk krijgen ook het komende jaar steun van de overheid. Het kabinet verlengt de regeling en trekt daar nog eens 3 miljoen euro voor uit. Het geld moet terechtkomen bij gemeenten en organisaties die ex-prostituees begeleiden. Bijvoorbeeld bij het zoeken van woonruimte of het vinden van een baan. Eerder bleek dat het OM in Midden-Nederland zich zorgen maakt over het stijgende aantal jonge mensen dat in de prostitutie belandt. Het zijn ook steeds vaker jongens. De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben een derde kind gekregen. De hertogin van Cambridge heeft vanochtend rond 11 uur lokale tijd een zoon op de wereld gezet. Prins William was bij de bevalling aanwezig, meldt het Twitter-account van Kensington Palace. Het kerstverse broertje van prins George en prinses Charlotte weegt bijna 8 pond. De naam van de baby wordt later bekendgemaakt. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht valt er in het noorden wat regen. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden.